Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij de zware explosie gisteravond in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn meer dan 70 doden gevallen. Meer dan 3000 mensen raakten gewond. Vermoedelijk zal het aantal doden en gewonden nog stijgen. Veel slachtoffers zouden nog onder het puin liggen. De explosie gebeurde in het havengebied. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken is meer dan 2700 ton ammoniumnitraat ontploft... dat in 2014 in beslag was genomen en in de haven lag opgeslagen. Bij voetbalclub Ajax zijn 13 spelers en stafleden besmet geweest met het coronavirus. Dat schrijft de Telegraaf. Uit testen die half juni zijn uitgevoerd bij voetballers en stafleden rond de selectie van Ajax en Jong Ajax... werden bij 13 personen antistoffen tegen corona aangetroffen. Het is onduidelijk waar en hoe ze besmet zijn geraakt. Niemand had klachten. Volgens de Telegraaf wordt niet uitgesloten dat ze besmet raakten bij het Europa League-duel uit tegen het Spaanse Getafe eind februari. Spelers en stafleden worden nu wekelijks getest op corona. Op dit moment is niemand besmet. Vanaf vandaag is het verplicht een mondkapje te dragen in sommige delen van Amsterdam en Rotterdam. Het gaat om een aantal drukke plekken en geldt voor mensen van 13 jaar en ouder. Wanneer ze geen mondkapje dragen, kan er een boete volgen. En Nederlanders drinken minder melk en karnemelk. Ook de vla- en toetjesconsumptie loopt terug, concludeert marktonderzoeker IRI. Het aantal verkochte liters van deze zuivel zakte tussen 2016 en 2019 met 6 tot 25 procent. Wel eten we meer yoghurt en kwark. Ook stijgt de omzet van houdbare melk... die veel mensen thuis gebruiken voor het zetten van bijvoorbeeld cappuccino. Oorzaak van de daling is de enorme keuze die consumenten hebben. Water, frisdrank, thee en koffie. En de ontwikkeling van plantaardige producten. Ook is er minder animo voor toetjes met toegevoegde suikers. Het weer, het wordt een zonnige dag. De wind komt uit het zuidwesten en is matig aan zee plaatselijk vrij krachtig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen dicht... door een ongeluk met twee vrachtwagens. Verkeer richting Utrecht kan het beste de borden Amsterdam volgen... vanaf knooppunt Badhoevedorp, dat is de route via de A4, de A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie in Nederland op vakantie. Heb je dan wel een reisverzekering nodig? En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%. Fijne vakantie. Kijk op anwb.nl slash reisverzekering. Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pak 3, 4. from them Girls that wore pink and boys that wore blue Boys that always grew up better men than me and you What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed It's got ZFM. of the old. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl She's like the wind through my tree can't look in her eyes.